Hij werd daarom begeleid door meerdere organisaties. Hij raakte voor de steekpartij uit beeld... omdat hulpverleners niet alles met elkaar deelden, zeggen de inspecties. Strafrechtadvocaat Stijn Franken is overleden. Dat heeft zijn kantoor bekendgemaakt. Franken verdedigde meerdere bekende cliënten, zoals Willem Holleder... en de moordenaar van Pim Fortuyn, Volkert van der Graaf. Ook deed hij de verdediging van Lucia de Berk, de verpleegster... die uiteindelijk werd vrijgesproken van meerdere moorden. Stijn Franken was al langer ziek, hij was 58 jaar. Het wordt volgend jaar nog iets meer huilen bij de pomp. Tanken wordt dan waarschijnlijk toch duurder. Een Kamermeerderheid stemt in met een voorstel van de ChristenUnie... om minder geld uit te trekken voor het verzachten van de brandstofprijzen. Een deel van dat geld gaat nu naar het openbaar vervoer. Het gevolg is dat de accijns op een liter benzine per 1 januari met 5 cent omhoog gaat... en die op diesel met 3 cent. En in Australië is een vrouw om het leven gekomen door een aanval van een haai. Een man raakte zwaar gewond. Volgens de politie waren de twintigers aan het zwemmen toen ze werden aangevallen. Een getuige probeerde nog hulp te verlenen, vertelt deze politieagent. A lady, a witness, was um, providing first aid to a man and a woman who had both been attacked by a shark. Sadly, a woman aged in her mid-twenties passed away at the scene. Ja, het strand in Australië blijft voorlopig dicht. Heb ik nog het weer voor je. Het is bewolkt met op sommige plekken ook buien. Vanmiddag kan in het oosten af en toe de zon schijnen. En het is vanmiddag maximaal 8 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De files worden nu snel korter. In Noord-Holland rijdt het nog wel langzaam op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Bij Amsterdam sloten een kwartier op De A9 Diemen richting Amstelveen.